Moutschreurs met het nws Journaal. De Belgische terreurverdachte Salah Abdeslam mag worden uitgeleverd aan Frankrijk. De raadkamer in België heeft dat beslist, dat meldt de VRT. Abdeslam zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Parijs. Hij was vier maanden op de vlucht en werd twee weken geleden opgepakt... in de Brusselse deelgemeente Molenbeek. Minister van de Steur gaat komend weekend niet naar Amerika. Hij zou daar een paar speeches geven, maar hij heeft de trip afgezegd. Van der Steur wil de kwestie Bakrawi uitzoeken. Afgelopen dinsdag raakte hij in de problemen tijdens een debat over de aanslagen in Brussel. Van der Steur bleek niet goed op de hoogte te zijn van wat buitenlandse veiligheidsdiensten aan Nederland hebben doorgegeven over Bakrawi. Komende donderdag moet hij daarover opnieuw vragen beantwoorden in de Tweede Kamer. Margriete Kalverboer is voorgedragen als nieuwe kinderombudsman. Ze staat bovenaan het lijstje van de Kamercommissie die een opvolger moet aanwijzen voor Mark Dullaert. Die moet morgen tegen zijn zin in vertrekken. Kalverboer is nu bijzonder hoogleraar kind en pedagogiek aan de Universiteit in Groningen. De hotelsector in Brussel leidt flink onder de gevolgen van de aanslagen van vorige week. Op paasmaandag was maar 20% van de hotelkamers bezet. Normaal is dat meer dan 75%. Ook in de dagen voor Pasen werden er massaal boekingen geannuleerd. Lieve Westra heeft de driedaagse De Pannen gewonnen, een driedaagse wielenkoers in België. De Fries van Astana maakte in de afsluitende tijdrit zijn 12 seconden achterstand goed op de Noor Alexander Christophe. Westra werd al eerder twee keer tweede in de driedaagse De Pannen. Het weer in het zuiden valt nog wat regen, vanavond opklaringen en vannacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen zonnig en droog bij 11 tot 13 graden.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 Het is vandaag 31 maart. En waar gaan we het allemaal over hebben? Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven dier van de week met de naam Dolly. Rond kwart voor zeven het weer. Dan hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er even tussendoor. Rond kwart over zeven de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. En rond half acht de top 5 films. Maar Natuurlijk ook, veel, ook heel veel lekkere muziek, zoals deze. Van feestje Ruud. Gaan door tot het einde. En dat gaan we ook zeker nog tot en met 8 uur. de club en ik zeg kijk me gaan. En als je mij ziet, yo ik kan niet meer staan. Ik kom kruipend uit de club, kijk, kijk, kijk, kijk me gaan. En als je mij ziet, yo ik kan niet meer staan. Ik kom kruipend uit de club en ik zeg kijk me gaan. En als je mij ziet, yo ik kan niet meer staan. Ik kom kruipend uit de club, kijk, kijk, kijk, kijk me gaan. Feest! Op woensdagmiddag wil ik feest. En op de blok daar is het you make me feel like I'm alive. Het is nu kwart over zes, tijd voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5. Op nummer 5 staat Bloodborne. Op nummer 4 Far Cry Primal. Op nummer 3 Uncharted 4. Het spannende mystiekje! Op nummer 2 staat Hitman 6. Op nummer 1 Stond vorige week ook al op nummer 1. Op nummer 1 staat... The Division. Wij gaan weer verder met de muziek van Bakermat. Met games continu, Continu, continu. Maakt niet uit. Bakermat dus. touch frost, let me explode, let me burst, let me show, show, show. punk and I bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, to the scene and I found a booty queen like. Deze week is het eh, nog steeds Dolly. Dolly is een echte lapjesprinses. Ze heeft een eigen willetje en is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien, aandacht en op schoot liggen. Maar als daar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een map. Haar optillen kan niet, want daar houdt ze ook niet van. Ook houdt ze niet zo van eh, kinderen, die zijn haar te druk. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. Bezoeken voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten, dus een huis met de tuin is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar een gouden mandje? Dierenthuis Kenemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort.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 get down. So loud that my ears pop. We can't turn back now. What is the turn down? To the club we go. So what the song comes up and it just goes on. And it just goes on. And it just goes on.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 Vrijdag blijft het droog met geregeld zon. De zwakke wind draait van noord naar zuidoost en de temperatuur stijgt naar ongeveer 11 graden. In het weekend zal de temperatuur flink stijgen en uitkomen rond de 18 graden. Aan zee wat lager en verder landinwaarts wat hoger. Zo, dus dat wordt eindelijk lekker weer. Eindelijk van het zonnetje genieten. Ja, en niet alleen van het zonnetje. Natuurlijk gaan we ook eh, van de muziek eh, ja, genieten. Hier is Same Old Love van Selena Gomez. Ik spreek jullie straks weer uit 2 uur voor CFM Zandvoort.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 Ik deed meer expeditie, maar nu lig ik eruit. Leiden is in het huis, je bitch is in het huis. Ik heb 5, 6, 7, 8 flessen gebracht. Maar vergeten de gesprekken die we hebben gehad. En eh, alle stieve bitches, ja, we zeggen ze af. Ja, ze bellen me op, maar we bellen ze af, oké. nee, ik kan me niet gedragen nu. En ze zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik ben elke dag jarig nu. Hou je bek dicht, je moet me niks vragen nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C. Ey, door je neus, dat is niet oké. We hebben drank en drugs, geen koffie en thee. En je bitch wil chillen nog steeds. Ik heb niks met de SGP. Die commotie, daar zit ik niet mee. Ik ben steeds weer op je tv. Ik gooi mijn middelvinger op, op steeds in de club in onze pyjama's nu De meisjes zakken naar beneden als een parachute Ey, ik kan me niet gedragen nu Ja, we roken en we hoesten als bejaarden nu Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis En mijn pupillen, ja, die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis Emma, mijn pupillen, ja, die liggen eruit En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 gebruikt Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt.